Maar het is de vraag of er verkiezingen komen. Mogelijk komt er een andere coalitie van Contes Vijfsterrenbeweging... en de sociaal-democratische PD. Een man van 32 uit Eindhoven is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs... omdat hij heeft geprobeerd zijn drie kinderen en zichzelf te doden. Vorig jaar november stak hij in zijn huis stapels papier in brand. Met zijn kinderen van 9, 4 en 3 jaar ging hij op zolder liggen. Uiteindelijk belde hij op aandringen van zijn oudste kind 112... waarna ze allemaal werden gered. De man die verdacht wordt van verduistering bij de Alsmeerse bloemenveiling Flora Holland is veroordeeld tot drie jaar cel. Daarvan is één jaar voorwaardelijk. Ook moet hij worden behandeld voor zijn gokverslaving. De man werkte op de, eh, financiële afdeling van Flora Holland waar hij in negen maanden tijd meer dan 4 miljoen euro achterover drukte. Spanje stuurt een marineschip naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Het moet de bijna 100 Afrikaanse migranten ophalen... die al 19 dagen op het hulpschip Open Arms zitten. Italië geeft de Open Arms geen toestemming om de haven van Lampedusa binnen te lopen. Het Spaanse marineschip met aan boord veel medisch personeel... komt waarschijnlijk vrijdag bij Lampedusa aan... en zal de Open Arms naar Mallorca begeleiden. Bij de playoffwedstrijd in de Europa League donderdag tussen AZ en Antwerp FC zijn geen uitsupporters welkom. Dat heeft de burgemeester van Enschede besloten. Hij zegt dat de openbare orde en veiligheid onvoldoende kunnen worden gegarandeerd. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Twente gespeeld... omdat een deel van het dak van het AZ-stadion is ingestort. Tijdens de return in Antwerpen zijn er ook geen AZ-supporters welkom. Het weer vanavond steeds meer opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht 9 graden in het binnenland en kans op een misbank. Morgen droog en zonnige perioden en wordt 20 tot 23 graden.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 your heart torn Is that what devils do? Took you so long Where only fools go I shook the angel and you Now I'm rising from the vision of Tokyo Filled with all the strength I find There's nothing I can't do your sorrow Is that what demons do?